vond ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn minder inbraken, autodiefstallen, overvallen en vernielingen in Nederland. Er zijn verschillende redenen voor, vertelt deze criminoloog. De welvaart is toegenomen in Nederland hè, de afgelopen 15 jaar. Eh, dus dat het minder verleidelijk is geworden om je geld te verdienen met, eh, met criminele activiteiten. Eh, we zien ook dat eh, opleidingsniveau is toegenomen. Veel meer jongeren blijven langer studeren. Nou, dat blijkt ook een, een ja, goede eh, maatregel te zijn tegen criminaliteit. En bovendien heb je na het afronden van een opleiding meer kans op betaald werk. Andere vormen van criminaliteit komen juist vaker voor, zoals cybercriminaliteit en ook sexting. Bergbeklimmers die naar de top van de Mount Everest willen... moeten vanaf nu verplicht een GPS-tracker meenemen. Daarmee kunnen ze sneller teruggevonden worden als er iets misgaat. Vorig jaar was een van de dodelijkste seizoenen. 18 mensen kwamen toen om het leven op de Mount Everest. Bergbeklimmers moeten ook poepzakjes op de inpaklijst zetten... om zo de rommel op de berg te verkleinen. En het Limburgse Born heeft afscheid genomen van de bekendste auto in het dorp. Automobilisten zagen vanaf de A2 jarenlang een blauwe Mini Countryman bovenop het dak van autofabriek Netcar staan. Maar vandaag is hij weggehaald. En dat is wennen, vinden deze automobilisten. Oh, wat jammer. Ja, ja dat is jammer. Ja. Nou ja, het was toch een, eh, sowieso die fabriek een iconisch stukje Nederland. Dus... Eh, en voor de mensen die er werken of gewerkt hebben, is dat natuurlijk ook eh, een heel triest iets. En ja, dat, dat raakt me wel, ja. De autofabriek maakte de afgelopen jaren minis voor BMW. Maar vorig jaar werd dat contract verscheurd. Duizenden medewerkers raakten toen hun baan kwijt. De aller, aller, allerlaatste mini is nu dus ook weggehaald bij de fabriek. En waarschijnlijk wordt die gesloopt. Het weer. Het blijft vanavond nat in het zuiden en in het zuidwesten. Morgen begint de dag bewolkt met een spatje regen. Later vooral in het westen zon en het wordt dan een graad of 13.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 We hebben nu weer een tijd waarin we heel veel oorlogen en andere ellende hebben. En wat is de rol van jazz in, ehm, ja, in dit soort tijden? En hoe was dat vroeger? Jazz is natuurlijk uitgevonden door eh, donkere artiesten. Begin 1900 als een combinatie eigenlijk van harmonische, ritmische en soulful ehm, expressies muziek. Het werd natuurlijk grotendeels beïnvloed door de, eh, eh, door de dus donkere mensen die als slaven eh, richting Amerika zijn gevoerd. En later is de West-Europese invloed daarbij gekomen. Jazz was dus eigenlijk oorspronkelijk protestmuziek. Muziek met een sociale boodschap. En met een sociale boodschap om verandering te promoten. En in de beginjaren was natuurlijk vooral eh, gericht op de situatie rondom de Afrikaanse Amerikanen. Later werd het nog veel belangrijker hoe de zwarte artiesten zichzelf gingen presenteren. Daarover later meer. Ik ga beginnen met Grant Green, een nummer van zijn album uit 1972, Carrying On. Het nummer heet Seize the Bombing en het is eh, opgenomen midden in de Vietnamoorlog. En daar gaat het natuurlijk over. Seize the Bombing, eh, Grant Green. Música luisterde naar Grant Green met Ceased Bombing. Een nummer opgenomen midden in de Vietnamoorlog. En het komt van het album Carrying On uit 1972. Het volgende nummer wat klaar staat eh, en wat ik nu ga starten... is eh, van Mulgrew Miller. Hij heeft het opgenomen in 2004, ehm, 2004 ja, eh, live in een restaurant in Californië. Yoshi's heet het... Milgram Miller is eh, vroeg begonnen, net zoals vele andere artiesten. Hij is eh, geboren in eh, Mississippi. En hij is dus beïnvloed door de Delta Blues en de gospelmuziek. Hij begon vroeg met, bij de familie piano. Begon lessen te nemen toen hij acht was. Speelde op het orgel in de kerk. En werkte in soul cover bands. Maar nadat hij Oscar Peterson live op televisie had gezien... Was dat zijn, werd dat zijn idool en werd zijn keuze voor de jazz bepaald. Hij heeft bij vele bands gespeeld. Onder andere bij Art Blakey en de Jazz Messengers. Hij heeft ook met Woody Shaw gespeeld, Betty Carter, Duke Ellington Orchestra... toen het geleid werd door eh, Mercer Ellington. En eh, naast vele honderden eh, albums van, van artiesten waarop hij heeft meegewerkt... Is, heeft hij ook een aantal solo-albums uitgebracht. Waaronder dit album, Live at Yoshi's uit 2004... Will Miller op piano, Derek Watcher bas en Kareem Richards op drums... En het nummer heet Peace. Mulgrew Miller met Peace. Ja, in het begin van de, 19, de 20e eeuw was natuurlijk ehm, de, de jazzmuziek vooral gericht op de slavernij. De zwarte artiesten waren natuurlijk wel vrij. De slavernij was al afgeschaft. Maar ze werden nog steeds eh, enorm gediscrimineerd. En in de beginjaren van de jazz durfden de zwarte artiesten eigenlijk daarvan nog niks eh, te melden. Ze waren blij dat ze konden spelen. Ze werden tijdens hun optredens eh, nog steeds gediscrimineerd. Ze moesten in aparte hotels verblijven. En ehm, het leven was heel moeilijk eh, op dat moment. Eind jaren 30 kwam daar verandering in. Er kwam verandering eigenlijk in eh, door een nummer geschreven door een componist, Abel Miropool. Hij had een pseudoniem Lewis Allenson. Louis Allen en hij, werd, ehm, hij heeft een prachtig nummer geschreven dat heet Strange Fruit. Dat werd opgenomen door Billie Holiday. Dit nummer was eigenlijk gewijd aan, eh, als protest aan het lynchen van eh, zwarte Amerikanen. Zwarte Amerikanen werden eigenlijk vergeleken met, eh, slachtoffer met het fruit van, van bomen. En het, het lynchen van zwarte Afrikanen bereikte een hoogtepunt in het begin van de 20e eeuw. En natuurlijk was het grootste deel van de slachtoffers zwart. Dit nummer werd een, eigenlijk de declaratie van ehm, genoemd van het begin van de eh, burgerlijke rechtenbeweging, de Civil Rights Movement in Amerika. Strange Fruit van Billie Holiday. Especially for me, it's titled Strange Fruit. Oh. is swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging living flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather. Strange Fruit. Eigenlijk het grootste hitsucces van haar in haar jazzcarrière. En dan te weten dat ze eigenlijk dat nummer niet eh, kon opnemen in eerste instantie. De platenmaatschappij weigerde het, want zo was de positie van donkere artiesten in die tijd. Gelukkig vond ze een omweg en kon het nummer toch opgenomen weer worden. Ja, en zoals ik net al vertelde voor het nummer... het was eigenlijk de start van de burgerrechtenbeweging in Amerika. En de muziek ontwikkelde zich verder. En daar kwam een hele nieuwe invulling van de muziek. Onder andere Max Roach en Abby Lincoln eh, produceerden samen het, ehm, ja, eigenlijk het eh, meest bekende eh, album met protestmuziek, We Insist. Daar komt straks nog een nummer van voorbij. Maar ook John Coltrane, Charles Mingus lieten zich niet onberoerd. En natuurlijk Nina Simone. En ehm, dan wilde ik nog kort even benoemen dat ook er een speciale beweging werd opgericht... door Rashaan Roland Kirk en Lee Morgan. De zogenaamde People's Movement, de Jazz and People's Movement. Zij eh, vroegen aandacht voor de situatie van zwarte artiesten... door onder andere protesten in eh, televisie, eh, talkshows live te brengen... om de noodzaak van ehm, zwarte klassieke muziek... meer aandacht te geven in de mainstream muziek. We gaan verder met een nummer van John Coltrane. Ook een protestnummer. Het was 1963. Eh, Live at Burland is opgenomen. John Coltrane eh, was toen eigenlijk al in zijn, eh, zijn beste band en op zijn hoogtepunten. Hij heeft het nummer opgenomen samen met McCoy Tyner en Jimmy Garrison en Elvis Jones. Het is een herinnering aan de vier onschuldige um, mensen die gedood zijn in een, eh, in een bomaanval op een kerk. En het is een, eh, een uitroep naar, eh, naar gerechtigheid. Laten we luisteren naar Alabama, live at Burland van John Coltrane. John Coltrane met Alabama, live opgenomen op Birdland. Ik ga verder met Horace Silver Quintet. En eh, het komt van het album Blowing the Blues Away uit 1959. Horace Silver op eh, drums wordt eh, vergezeld door... Horace Silver op drums, Horace Silver natuurlijk op piano. Hij wordt op drums vergezeld door Louis Hayes en op bas door Gene Taylor. Het nummer heet Peace. Thank you. Horace Silver met Peace. Ze zijn inmiddels aangekomen in 1961. Het is het jaar 1960 moet ik zeggen. Het is het jaar van de sit-ins. Waarin ehm, eh, donkere mensen naar eh, bijvoorbeeld restaurants gaan... waar alleen maar op dat moment witte mensen mochten komen. Zij bezetten die restaurants om zo eh, af te dwingen dat zij ook daar mogen komen. Martin Luther King werd bijvoorbeeld gearresteerd tijdens zo'n sit in, in 1960. Het is ook in 1960 dat Max Roach een quintet samenbracht... Waarin, eh, waarmee hij een, ehm, een album opnam, de Freedom Now Suite. Het is het meest eh, politieke jazzalbum ooit opgenomen tot die datum. Hij speelt er onder andere samen met Booker Little op eh, trompet... op trombone Julian Priest en uh, met zangeres Abby Lincoln. Zij zijn getrouwd. Ehm, Lincoln en Max Roach. En het is Abby Lincoln die een prachtige vertolking geeft aan eh, deze protestnummers. Voor die tijd stond zij bekend om haar liefdesnummers. Daar is zij met de opkomst van de burgerrechtenbeweging vanaf gestapt. Bracht een veel donker geluid, meer donker geluid aan haar stem en een veel meer bitter geluid, alsof ze boos was. Het nummer wat ik ga draaien, dat heet Drive Man. En het heeft ook een prachtige solo erop van de de saxofonist Coleman Hawkins, Driverman, Max Roach en Abby Lincoln. Driver man, he made a life, but a mammy ain't his wife. Chopping cotton, don't be slow. Better finish out your rope. Keep a moving with that plow. Drive a man will show you how. Get to work and root that stump. Drive a man will make you jump. Better make your hammer ring. Drive a man will start to swing. Ain't but two things on my mind drive a man and quitting time. but the mammy ain't his wife. Chopping cotton, don't be slow. Better finish out your rope. Keep a moving with that plow. Drive a man will show you how. Get to work and root that stump. Drive a man will make you jump. Better make your hammer ring. Drive a man will start to swing. Ain't but two things on my mind. Drive a man in quitting time. Drive a man to kind of boss. Ride a man and lead a horse. When his cat o' nine tail fly, you be happy just to die. Run away and you'll be found by his big old red bone hound. Paddy roller bring you back. Make you sorry you is black. Drive a man he made a light. but a mammy ain't his wise. Ain't but two things on my mind. Drive a man and quit in time. Max Roach, Abby Lincoln, Drive Man van het album The Freedom Suite. En van de ene boze vrouw naar de andere boze vrouw. Een mooi bruggetje. Nina Simone. Nina Simone klassiek opgevoed. Um, wilde graag klassieke muziek studeren, maar werd geweigerd vanwege haar huidskleur. Ze is in de popmuziek terechtgekomen, de jazzmuziek terechtgekomen... en heeft daar een geweldige carrière natuurlijk gehad. Zij ehm, maakte het album Forever Young, Gifted and Black... in de periode tussen 1967 en 1969. En het is een prachtig voorbeeld over een album... wat compleet in het thema staat van eh, zwarte artiesten en hoe zij gediscrimineerd werden. Het is ook op een eh, punt opgenomen waarin de burgerrechtenbeweging eigenlijk overging in de zogenaamde Black Power beweging. Nina Simone speelde een grote rol in beide bewegingen. Zij nam onder andere eh, deel aan de beroemde protestloop in Selma. En op het laatste punt waar iedereen samenkwam, zong zij ook dit nummer. Dit nummer is Mississippi Goddamn het is een, uh, het, eigenlijk het iconische protestnummer eh, waarin samengenomen wordt de moord op Medgar Evers in Mississippi, de bomaanval, de bomaanval op de kerk in Alabama en een aantal andere aanvallen eigenlijk op eh, niet-gewelddadige vrijheidsvechters, vrijheidsprotesters in het zuiden van Amerika. Mississippi Goddam door Nina Simone. you love. And of course, a couple of years ago, four little girls were killed in Alabama. And at that time, we got the inspiration to do this song. But Dr. King's murder has left me so numb. I don't know where I'm at, really. And of course, you heard this song that was composed by Gene Taylor, especially for today. But I hope that be between now and the end of the year, it'll all be together enough that we will have songs that go down in history for these wonderful, brave people who are no longer with us. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Lurleen Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about me. He can't stand the pressure much longer.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 Well, that's just the trouble. Too slow. Washing the windows. Too slow. Picking the cotton. Too slow. Nothing but rotten. Too slow. Too damn. just try to do my very best. Stand up, be counted with all the rest. Cause everybody knows about Mississippi, goddamn. Now you heard him. He's one of you. If you have been moved at all, and you know my songs at all, for God's sakes, join me. Don't sit back there. The time is too late now. Good God. You know, the king is dead. The king of love is dead. I ain't about to be none violent honey. oh, <laughs> oh, oh no picket lines, <laughs> school boycotts. They try to say it's a communist plot, but all I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. And I loved him because he believed it, he lived by it. you lied to me all the years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine, just like a lady. And you stopped calling my mama Aunt Sadie. Hear me now. But my country is full of lies. We're all gonna die trust nobody anymore. Keep on saying go slow. That's just the trouble. No. Desegregation. No. Mass participation. No. Unification. Do things gradually. to live next to me. Just give me my equality. Cause everybody knows about Mississippi. Everybody knows about Alabama. Everybody knows about Mississippi. God damn. That's it. Yeah, Mississippi Goddamn. live opgenomen Nina Simone. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van het eerste uur van CFM Jazz. Natuurlijk gaan we zo verder, met nog veel meer jazzmuziek gewijd aan de protesten. En het eerste nummer na het nieuws van 11 uur is opnieuw een nummer van Nina Simone. Opgenomen met een eh, bekende titel eh, Work Song.